De dag breekt aan. Een zonnestraal beschijnt mijn ogen en wekt me uit een diepe slaap. Terwijl ik heerlijk lach te dromen, dan zie ik jou die naast me ligt in het prachtig gouden ochtendlicht.